uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. RTL Boulevard is vanavond weer live op tv. De afgelopen dagen werd er een herhaling van het programma uitgezonden. Zaterdag werd de redactie met spoed ontruimd... omdat de politie berichten had over een serieuze dreiging... vertelde de directeur van RTL. Op dat moment kregen wij een telefoontje van de autoriteiten... die wel aangaven dat ze het konden gaan beveiligen. Maar uiteindelijk hebben wij gezegd dat het op dat moment voor ons beter leek... om de uitzending niet te doen. En ook op zondag hebben we nog een keer van de autoriteiten bevestigd gekregen... dat ze de beveiliging op orde krijgen. Maar toen hebben wij gezegd dat gewoon gezien... De eh, datgene wat het team heeft meegemaakt, het ons verstandig leek om ook die dag even rust te nemen. En vandaag gewoon weer terug te zijn met het oude vertrouwde boulevard. Boulevard komt vanavond niet vanuit de normale studio in Amsterdam, maar vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum. Het kabinet zegt sorry voor de coronaversoepelingen van vorige maand. Volgens minister De Jonge is verkeerd ingeschat hoe mensen zich zouden gedragen als er ineens weer veel mag. Dat heeft ja, ertoe geleid dat die anderhalve meter eigenlijk eh, op, eh, eh, op geen enkele plek meer op een goede manier werd nageleefd, werd gehandhaafd. Premier Rutte heeft gezegd dat de persconferentie afgelopen vrijdag ook niet goed is gegaan. De rechtszaak rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum wordt niet uitgesteld. De advocaten van de verdachte hadden vanochtend om uitstel gevraagd... omdat ze willen dat er meer getuigen worden gehoord. Maar volgens de rechter gaat dat op korte termijn niet lukken. Dirk Wiersum werd twee jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Engelsen hebben niet alleen een kater van het verlies van de EK-finale... maar ook vanwege een golf van racisme die donkere spelers daarna over zich heen kregen. Volgens trainer Gareth Southgate hebben zijn spelers het land juist bij elkaar gebracht en hebben ze dit absoluut niet verdiend. For some of them to be abused is unforgivable really. It's just not what we stand for. We we I think have been a a beacon of light in bringing people together. En prins William twittert dat hij misselijk is van de racistische opmerkingen op social media tegen Engelse spelers. Het weer in het zuiden en noordoosten kan een regen- of onweersbui voorkomen. En morgen gaat het op meer plekken regenen. Vooral in Limburg kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio met veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Je moet rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Op de A7 heerenveen horen bij de afsluitdijk nog drie kwartier oponthoud, maar de weg is wel weer vrij richting Noord-Holland. Op de A9 amstelveen maar bij de werkzaamheden weer 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velsen door de wegwerkzaamheden daar.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 maar vanuit een onbekende locatie in Hilversum. Het programma ging dit weekend vanwege een serieuze dreiging niet door. Bij het RIVM zijn ruim 8500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bijna 850 minder dan gisteren, maar gemiddeld stijgt het aantal nieuwe gevallen. afgelopen week waren het er bijna zes keer zoveel als een week eerder. Veel gemeenten gaan huishoudens met geldproblemen door corona ruimer steunen. Van de bestaande zogeheten tonkenregeling, die te onbekend en te streng was, werd nog weinig gebruik gemaakt. Het weer, wolken, zon kans op een bui. Morgen vooral in het oosten en zuiden regen en 20 tot 24 graden.